Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na een brand in het ontkomen en brak beide benen toen hij zich liet vallen. Twee mensen hadden rook ingeademd. De oorzaak van de brand in Utrecht is nog onbekend. Ooggetuigen zeggen dat er een kleine explosie was. Eén woning is uitgebrand en zes appartementen hebben zware rook- en waterschade. De identiteit van de doden is nog onbekend. Er komt een Europese regeling voor ouderschapsverlof. Dat hebben de Europese ministers van Sociale Zaken besloten. De regeling houdt onder meer in dat alle Europese vaders zeker tien dagen verlof krijgen na de geboorte van hun kind. Dat geldt ook voor vrouwen van wie de partner is bevallen. Verder komt er voor vaders en moeders zes weken betaald ouderschapsverlof. Het duurt waarschijnlijk nog enkele jaren voor de regeling is doorgevoerd. De vrouw van president Trump, Melania, heeft twee detentiecentra voor migranten in Texas bezocht, waar meer dan 2000 kinderen verblijven. Melania Trump keerde zich eerder deze week tegen het beleid van haar man... waarbij kinderen van illegale migranten aan de grens met Mexico worden gescheiden van hun ouders. Gisteren besloot Trump dat ouders en kinderen van illegale immigranten niet meer worden gescheiden. Het kabinet wil de trein voor korte buitenlandse reizen veel aantrekkelijker maken, zodat reizigers veel minder het vliegtuig nemen. Staatssecretaris Van Veldhoven presenteert daarvoor een plan om internationaal reizen over het spoor sneller, goedkoper en comfortabeler te maken. Het ministerie van Infrastructuur wil investeren in treinreizen naar vijf steden, Londen, Parijs, Frankfurt, Düsseldorf en Brussel.